van der Linde met het NOS-journaal. In het noorden en noordoosten geldt ook vandaag een waarschuwing voor gladheid. In Groningen, Friesland en Drenthe is er vanochtend plaatselijk kans op ijzel, meldt het KNMI. Gisteren gebeurde er op de A7 tussen Groningen en Scheemda meerdere ongelukken door gladheid. De snelweg was daardoor enige tijd dicht. De verwachting is dat de gladheid op de meeste plaatsen vanmiddag weer voorbij zal zijn. De bewoners van 15 huizen in Serenberg in Gelderland mochten gisteravond weer naar huis na een urenlang politieonderzoek. De woningen werden ontruimd vanwege mogelijke explosieven in een ander huis in de straat. Een bewoner van dat huis is opgepakt. Het gaat om een man van 49. Later gisteravond meldde dat de politie dat er in elk geval wapens zijn gevonden en dat het huis nu wordt bewaakt. Bewoners van de ontruimde huizen in Serenberg konden daarom weer terugkeren. Billie Eilish heeft er Grammy gekregen voor beste nummer. Die ging naar haar single Wildflower. Ook Kendrick Lamar kreeg een van de prestigieuze Amerikaanse muziekprijzen... voor zijn rapalbum GNX. Lamar is nu de rapper met de meeste Grammys ooit. Olivia Dean kreeg een Grammy voor beste nieuwe artiest... en ook een audioboek van de Dalai Lama viel in de prijzen. Meerdere artiesten maakten tijdens het prijzengala statements tegen president Trump... en zijn immigratiepolitie ICE. De Braziliaanse Supercup is gewonnen door Corinthians. De ploegen uit Sao Paulo van Memphis Depay rekenen met 2-0 af met regerend landskampioen Flamengo. Depay speelde 77 minuten mee, maar wist niet te scoren. Voor de Nederlander is de Supercup de derde prijs sinds hij bij Corinthians tekende. Eerder won hij de Braziliaanse beker en het staatskampioenschap van Sao Paulo. Het weer, de dag begint met ijzel in het noorden en regen vanuit het zuiden. Vanmiddag is het vaker droog. In het noordoosten blijven de temperaturen rond het vriespunt.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 And all of the days and the nights, so I regret it. I never showed you my love. that's what I with you. Holding you right by my side comes too soon before I het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.